De politie vond vooral meer crystal meth labs. Die harddrug is met name populair in het buitenland. Volgens de politie is het maken van crystal meth interessant voor criminelen... omdat ze er veel meer geld mee kunnen verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. De verwachting is dan ook dat de productie in Nederland alleen maar verder zal toenemen. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een ski-ongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het ongeluk gebeurde ongeveer 50 kilometer ten westen van Innsbruck. Hulpverleners hebben de jongen nog geprobeerd te reanimeren... maar zij konden niks meer voor hem betekenen. De hoogste baas van het Oekraïense leger heeft ontkend dat hij president Zelensky heeft gevraagd om een half miljoen extra militairen. Vorige week zei Zelensky dat het leger 500.000 extra militairen nodig heeft, maar dat er nog geen besluit over was genomen. De topgeneraal spreekt Zelensky tegen. Hij zegt dat het leger daar helemaal niet om heeft gevraagd... maar dat het om een algemeen plan ging. Verder had de topgeneraal kritiek op de kantoren... die verantwoordelijk zijn voor de mobilisatie van het Oekraïense leger. In Duitsland zit nog iemand vast die betrokken zou zijn... bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het is een man van 30 uit Tajikistan... Hij werd zondagavond samen met vier anderen opgepakt in Wezel, niet ver van de Nederlandse grens. De andere vier zijn weer vrijgelaten. Het weer. Vannacht zijn er eerst opklaringen en is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of twee.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 Die ging bij mij vandaan, zo had het niet moeten gaan. Nu is het nog echt te laat. Jij hebt gelijk, want je helemaal niet gezien. Ik heb je losgelaten. Ik heb je echt beter verdiend. Beter dan die jaren. Want je ging met mij vandaan. Zonder antwoord, ah! zonder vraag. geloof. Zegt dat je mij ging the et la mort. Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. La porte est claquée, Jorel est barré. Stuur je allemaal fijne dagen en een voorspelling.